Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een weggeefactie van een populaire Twitch-streamer zijn in New York rellen uitgebroken. Kai Senet zou op straat playstations, computer en microfoons weggeven... maar binnen korte tijd kwamen er duizenden mensen op af waarna de sfeer omsloeg. De aanwezigen gooiden met pionnen en renden alle kanten op. Op beelden is te zien hoe de jongeren ook op auto's springen. De politie van New York zegt dat het volledig uit de hand is gelopen... Honderden agenten proberen de menigte uiteen te drijven. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Ook de influencer zelf zou zijn gearresteerd. Voormalig staatssecretaris en Tweede Kamerlid Mona Keizer... heeft haar lidmaatschap van het CDA opgezegd. Dat bevestigt de partij na berichten van RTL Nieuws. Een eventueel lijsttrekkerschap van de Nijmeegse burgemeester Bruls... zou voor Keizer de druppel zijn geweest... Ze zou CDA-voorzitter Huibers daarop hebben aangesproken... maar die zou niks met Keizers kritiek hebben gedaan. Keizer was de derde kabinet Rutte staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. In 2021 werd ze uit het kabinet gezet na kritiek op het coronabeleid. Acteur Mark Mogolis is overleden. Hij was vooral bekend van de series Breaking Bad en Better Call Saul... waarin hij Hector Salamanca speelde... Margoloos sprak brak door met zijn rol als schurk en bodyguard Alberto de Shadow in de film Scarface. Mark Margolis was 83 jaar. PSV heeft de eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen binnen. De club uit Eindhoven heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen... ten koste van landskampioen Feyenoord. Noah Lang scoorde in de 80ste minuut 0-1... en dat was ook het enige doelpunt van de wedstrijd in de Kuip.